Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Studentenclubs zijn blij dat de Tweede Kamer het leenstelsel wil afschaffen. De basisbeurs moet terugkomen, vinden alle partijen, behalve de VVD. Dus is het feest bij studentenorganisatie ISO. Ja, wij zijn echt ontzettend blij. Dit is de eerste keer sinds de invoering van het stelsel in 2015... dat zo'n grote Kamermeerderheid zich uitspreekt tegen dit stelsel. Dus het is een hele grote reden tot feest voor Studerend Nederland. Ook de LSVB is blij, maar de vlag kan nog niet uit. Want die plannen moeten natuurlijk nog wel uitgewerkt worden. En zolang de formatie stil ligt, is het maar de vraag of dat gaat gebeuren. En het is ook heel belangrijk dat er een compensatie komt voor de studenten die nu onder dat leenstelsel gestudeerd hebben. Het demissionaire kabinet gaat het waarschijnlijk niet regelen. Het is nog onduidelijk waar het geld voor de afschaffing vandaan moet komen. In Alkmaar is een geldautomaat opgeblazen. De straat ligt vol met glas, want bij huizen en winkels in de buurt sprongen de ramen door de explosie. Mensen in de buurt hadden snel door dat het mis was. We hoorden eh, eerst een knal. Ik denk dat ze eerst eh, de ruiten eruit eh, hebben geslagen. Toen kwam ik dichterbij en toen dacht ik, ja, dat is een plofkraakje geweest. En toen reden ze alle twee met een scooter weg. Het is niet bekend of de daders geld hebben meegenomen. Ruim 1 op de 20 Nederlanders zegt vorig jaar slachtoffer te zijn geweest van online seksuele intimidatie. Slachtoffers kregen bijvoorbeeld ongewenste opmerkingen naar hun hoofd geslingerd of ongewenst naaktfoto's toegestuurd. En langer dan 20 minuten rijden totdat je bij een testlocatie bent. 10% van de Nederlanders moet een flink stukje crossen voor een coronacheck. Vanaf morgen moet je je QR-code laten zien als je bijvoorbeeld naar een restaurant of café wil. Maar dat testen is dus niet voor iedereen even makkelijk. Hebben we bij NOS op 3 uitgezocht. Je hoort collega Michiel Klaassen. Wat wij konden vinden is dat eh, Stavoren de grootste uitschieter is. Eh, daar moeten ze 40 minuten, eh, iets minder dan dat, moeten ze rijden naar het testcentrum in Sneek. En hoe het bij jou in de buurt zit kun je checken via NOS NOS.nl en de NOS-app. Het weer. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag is er op steeds meer plekken zon. Het blijft droog bij 19 tot 22 graden.